Ongeveer 1000 mensen blijken nu besmet met corona, zegt de GGD. Wat wij zien is dat wij sinds een, eh, twee weken echt een enorme toename zien in besmettingen. Wat wij doen is dan bron- en contactonderzoek. En wij zien dat dit een van de bronnen is die heel veel genoemd wordt. Dat dit echt een, een potentieel hele grote bron is waar heel veel mensen besmet zijn Volgens de GGD hield de organisatie zich aan alle coronaregels... maar is het mogelijk fout gegaan omdat de toegangstesten 40 uur lang geldig waren. Nou, wat wij zien is dat deze organisator heel goed zijn best heeft gedaan... aan de voorkant om het zo veilig mogelijk in te richten. Ook heel serieus meegewerkt heeft met testen voor toegang. Eh, en ook echt daar ter plekke goede checks heeft gedaan. Eh, maar toch is het misgegaan. En ik weet niet of dat de organisatie te verwijten is... of het systeem dat er omheen gecreëerd is, wat gewoon niet waterdicht is gebleken. De GGD verwacht dat er de komende dagen nog meer besmettingen bijkomen. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd voor het televisieprogramma Tijd voor Max. We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat. Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zoveel over vertellen. Um, we weten wel dat hij in ontzettende goede handen is en dat de doktoren en de verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studenten Tanja Groen 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte laatst een stichting op waarmee hij een miljoen euro wil ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. Zojuist werd in de talkshow op één bekend dat het streefbedrag bij elkaar is. En Ton uit Oosterbeek heeft zich gehouden aan zijn woord. Hij beloofde zijn dochters jaren geleden dat hij ze bij hun diploma-uitreiking zou brengen en ophalen in een oldtimer die al tien jaar stond te verstoffen. Dat was zes jaar geleden een hele veilige belofte. Nou, en ik ben onderhand een keertje blijven zitten, dus ik zei al, hey pap, eh, ik heb je een jaartje extra tijd gegeven. Een maandje of drie geleden eh, moest ik toch ineens ernstig aan de bak. Maar niet voor niks, want de oldtimer is op tijd af. Ton brengt zijn dochters dan ook vrijdag in de opgepoetste oldtimer naar hun diploma-uitreiking. Het weer, morgen vooral in het oosten en Limburg opnieuw flink veel regen.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think you're making in the moon. difference called a coconut grove. While an American dream, well, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as close.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 Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of business. Oh. Girl on that poster, say so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. pink like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline.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 There'll looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so. Spanish in the works, all the work been done. Your face rubbed in the dirt, and true for everyone, but happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. When it compromises, the sign that you say has been going on too long. If it happens again, bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had.